Dat negatieve reisadvies gold ook vandaag, maar veel mensen probeerden het toch. Dat leidde met name op Utrecht Centraal tot grote drukte. De wijst erop dat Nederland het drugsbrede spoorwegnet van Europa heeft... Ook vanavond zijn weer veldbedden neergezet op Schiphol om gestrande reizigers op te vangen. De 700 veldbedden staan achter de douane en zijn vooral bedoeld voor reizigers die op Schiphol overstappen. Hoewel de landingsbanen geregeld worden schoongeveegd, zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. De Nederlandse sportwagenfabrikant Spijker geeft General Motors twee dagen extra de tijd om te beslissen over het bod op Saab. De deadline van het nieuwe bod zou rond deze tijd verlopen, maar spijkerdirecteur Muller ziet in een reactie van GM genoeg aanleiding om het Amerikaanse bedrijf meer tijd te geven. Wat het nieuwe bod inhoudt is niet bekend. De irritantste reclame van dit jaar is Pocky Futsi van Hai, waarin een Surinaamse vrouw schreeuwend over straat gaat omdat ze haar telefoon kwijt is. De commercial won de Lode Leeuw, een prijs van het tv-programma Radar. Irritantste BN'er in een reclamespot was zanger Frans Bauer voor de Nederlandse Energiemaatschappij. Lionel Messi is verkozen tot beste voetballer van de wereld. Dat is in Zurich bekendgemaakt tijdens het gala van de Wereldvoetbalbond FIFA. De 22-jarige aanvaller van Barcelona en Argentinië kreeg drie keer zoveel punten van de bondscoaches en aanvoerders van nationale elftallen als de nummer 2 Cristiano Ronaldo van Real Madrid. Go Ahead Eagles heeft zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. De, club uit de eerste divisie versloeg vanavond Heracles met 2-0. En dan het weer, bewolkt van tijd tot tijd sneeuw en lichte nachtvorst. Vannacht en morgen opnieuw sneeuw en vooral in het zuidoosten kans op ijzel. Morgen later op de dag nieuwe winterse buien en maxima rond het vriespunt.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 I see nothing wrong. getting you watch my van ZFM.